spoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. De zieke oud-president Fujimori van Peru heeft de bevolking om vergeving gevraagd... voor de corruptie en mensenrechten schendingen tijdens zijn bewind. Fujimori kreeg op kerstavond van de huidige president Kuczynski onverwachts gratie... en werd vanuit de gevangenis naar een ziekenhuis gebracht. Critici zeggen dat Kuczynski daarmee steun koopt van de sympathisanten van Fujimori. Voor Kuczynski dreigt een afzettingsprocedure. In Enschede zijn gisteren twee families met elkaar op de vuist gegaan. Dat gebeurde op een kruispunt in de wijk Boswinkel Stadsveld. Bij aankomst troffen de agenten zo'n 30 vechtende mensen op straat aan. Er werd onder meer gevochten met een houten knuppel. De politie had flinke moeite de vechtende partijen uit elkaar te halen. Volgens RTW Oost zijn er vier verdachten opgepakt... onder wie een vrouw en een minderjarige jongen. Het is onduidelijk wat de aanleiding van de vechtpartij... tussen de families in Enschede was. Een Britse vrouw is vanwege de smokkel van pijnstillers in Egypte veroordeeld tot drie jaar cel. Toen ze in oktober aankwam in Egypte werd ze aangehouden met honderden tabletten tramadol in haar koffer. Dat is een pijnstiller, maar in Egypte verboden omdat het ook kan dienen als vervanger voor heroïne. Volgens haar familie wist de vrouw dat niet en waren de tabletten bedoeld voor haar Egyptische vriend die chronische rugpijn heeft. Jorien Termors en Marit Leenstra hebben zich op de 1000 meter geplaatst voor de Olympische Spelen. Bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Tialf eindigden ze als eerste en tweede. Irene Wust werd derde en staat daarmee op de matrix van de KNSB te laag om nu al zeker te zijn van de Spelen. Ze moet wachten op de uitslagen van de andere afstanden voor haar ticket definitief is. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht gaat het regenen. De minima liggen rond 4 graden. Morgen is er veel wind en zijn er perioden met regen. Het wordt ongeveer 6 graden. Donderdag en vrijdag is het tijdelijk kouder en valt er soms natte sneeuw. Dit was het NOS Short.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 I'm driving home for Christmas. same dagen. Christmas list, not for myself, but for a world in need. Zet je radio onder de kerstboom. En zet hem op VFM. We still sit at separate tables and we sleep at different times. And the warm wind in the palm trees hasn't helped to change our minds. It was the lure of the tropics that I thought might heal the scars of a love burned out by silence in a marriage minus heart. And I call the kids on the telephone, say there's something wrong out here. It's July, but it's cold as Christmas in the middle of the year. The temperature's up to 95, but there's a winter look in your mother's eyes and to melt the In a better climate and for what it's really worth. I put faith in the star we follow to this Caribbean surf. But there's an icy fringe on everything, and I cannot find the lines. Where's the beauty in the beast we made? Why the frost in the summertime? call the kids on the telephone.